Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Rederij MSC heeft een bergingsbedrijf ingeschakeld... om de overboord geslagen containers in de Waddenzee op te sporen en uit zee te vissen. Dat schrijft het Zwitserse bedrijf in een verklaring. Gespecialiseerde schepen met sonar worden ingezet. Vanwege een storm verloor het schip, de MSC Zoe, gisteren zo'n 270 containers. In zeker drie daarvan zitten gevaarlijke stoffen... De MSC Zoe, een van de grootste containerschepen ter wereld... is na het verliezen van de containers verder gevaren naar haar bestemming. Bremerhaven in Duitsland. Korpschef van de Nationale Politie Erik Akerboom vindt Oud en Nieuw een mislukt evenement. Dat zei hij gisteravond in Nieuwzuur. Akerboom pleit, net als vorig jaar, voor een verbod op zwaar knalwerk en vuurpijlen. De korpschef wil aanvullende maatregelen om te voorkomen dat het volgend jaar weer uit de hand loopt. Zo moeten de straffen omhoog voor geweld tegen hulpverleners. Volgens Akerboom wordt het geweld een wijdverbreid fenomeen in Nederland. En de bouwers van het vreugdevuur in Scheveningen spreken tegen dat ze iets verkeerd hebben gedaan. De toren was niet te hoog, er is niet s'nachts stiekem verder gebouwd... Aldus dus de organisatoren van Vreugdevuur Scheveningen. Er was dagelijks overleg over de bouw van de toren van pellets... met de gemeente, brandweer en politie. De stapel werd uiteindelijk 10.000 kubieke meter groot... zoals de afspraak was, al dus de bouwers. En president Trump weigert een compromis met de Democraten te sluiten... over de financiering van de muur met Mexico. Tijdens zijn eerste kabinetsbijeenkomst dit jaar zei hij... de Amerikaanse overheid zal lang als nodig is dicht te houden. De Amerikaanse overheid is sinds 22 december gedeeltelijk op slot. Trump wil 5,6 miljard dollar voor de bouw van de muur... maar de democraten weigeren daarmee in te stemmen. Ook herhaalde Trump dat hij de Amerikaanse troepen snel uit Syrië wil halen. Maar een tijdschema noemde hij niet. En dan het weer.